9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De FIOT en het Openbaar Ministerie hebben een witwasmethode voor criminelen onbruikbaar gemaakt. De rechercheurs hebben een zogeheten cryptocurrency mixer offline gehaald. Zo'n mixer is een online dienst waarmee de herkomst of bestemming van virtuele munten, zoals bitcoins, verhuld kan worden. Veel crimineel geld wordt daardoor moeilijk traceerbaar. In Nederland en Luxemburg werden zes servers in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden kabinet trekt eenmalig 400 miljoen euro extra uit om de klimaatdoelen te halen. Daarna wordt er jaarlijks 110 miljoen euro extra vrijgemaakt. Dat is besloten in het overleg over de voorjaarsnota, melden bronnen aan de NOS. Een deel van het bedrag gaat naar een fonds waar huizenbezitters terecht kunnen als ze hun woning duurzamer willen maken. Ook wordt het extra geld gebruikt om de aanschaf van tweedehands elektrische auto's te stimuleren en woonwijken van het gas af te krijgen. De gemeente Eindhoven doet niet mee aan de proef met de teelt van staatswiet. Burgemeester Jorritsma vindt dat er te weinig gemeenten meedoen aan de proef. En hij verwacht dat de effecten op de criminaliteit en de volksgezondheid te klein zullen zijn. Bovendien trekt het Rijk met 2 miljoen euro per jaar te weinig uit voor de proef, denkt de Eindhovense burgemeester. De top van het ministerie van Justitie en Veiligheid roept al zijn medewerkers op om kritisch te blijven op elkaar. Dat staat in een intern memo dat een dag na het opstappen van staatssecretaris Harbers aan alle medewerkers van het departement is gestuurd. Ambtenaren op het ministerie trokken aan de bel over het verdoezelen van cijfers in een rapportage over misdrijven door asielzoekers, maar er gebeurde niets mee. Daardoor kwamen zware misdrijven onder het kopje overig terecht. Het weer, vanavond en vannacht wat opklaringen. Er ontstaat mogelijk een mistbank, het koelt af naar 6 tot 10 graden. Morgen overdag en vrijdag overwegend droog met zon, afgewisseld door stapelwolken.